2 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De brand bij een papierrecyclingbedrijf in Dordrecht is nog niet voorbij. De brandweer controleert het vuur de komende uren... en waarschuwt dat er sprake blijft van rookoverlast. Het nablussen gebeurt bij daglicht... dan zal de rookontwikkeling waarschijnlijk toenemen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden... en ventilatie uit te schakelen. Met de rook zijn ook roetdeeltjes meegekomen. De veiligheidsregio waarschuwt om die niet met blote handen aan te raken. Het Britse lagerhuis heeft opnieuw de alternatieven voor de Brexit-deal van premier May afgewezen. Voor geen van de vier voorstellen was een meerderheid. Het voorstel dat de meeste stemmen kreeg met 273 voor en 276 tegen... was dat voor lidmaatschap van de EU-douane-Unie. Die motie zou de regering May ertoe verplichten om met de EU een nauwe handelsrelatie aan te gaan. Hoe het nu verder moet is volstrekt onduidelijk. Het Britse kabinet komt morgen bijeen en de brexit staat gepland voor 12 april. Twee dagen daarvoor is er nog een extra EU-top. Forum voor Democratie gaat in Noord-Holland waarschijnlijk niet besturen. Informateur Hans Smits concludeert dat het klimaatbeleid een groot struikelblok is... en ook hebben sommige partijen geen vertrouwen in Forum. Hij adviseert nu een college met daarin de twee andere grote partijen in Noord-Holland... GroenLinks en de VVD. Voetbalbond UEFA heeft Dynamo Zagreb gestraft... voor racistische uitlatingen van de fans... tijdens het Europa League-duel met Benfica. De Kroatische topclub moet het eerstvolgende Europese duel... nu zonder toeschouwers spelen. Daarnaast krijgt de club ook een boete van 20.000 euro... plus nog een boete van 47.000 euro... omdat een fan het veld opkwam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt vannacht de bewolking toe. De minima komen uit tussen de 2 en 6 graden. Morgen in de loop van de dag buien met kans op onweer en zware windstoten.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 porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino pegar un grito al cielo.